Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries gaat weer verder. Eigenlijk zou er bijna twee maanden geleden al uitspraak zijn gedaan. Dat werd toen uitgesteld omdat er nieuwe informatie boven tafel kwam... over de voorbereiding van de moordaanslag. Een tussenpersoon gaf aanwijzingen aan de twee hoofdverdachten in de zaak... zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dat is een Poolse man die al voor iets anders vastzat. Hij zou eh, de verzender zijn van de tekstberichten in het Pools. Die zijn teruggevonden op een telefoon in de auto waar de twee in reden eh, voor en na de moord. Tekstberichten waarin op een eh, vreselijke manier instructies werden gegeven. Er werden foto's van de Vries verstuurd met daarbij de tekst. Deze hond moet je hebben. Een politiechef uit de Amerikaanse staat Texas is ontslagen... omdat hij te laat ingreep bij een schietpartij in Uvalde. Drie maanden geleden schoot een man daar om zich heen op een basisschool. 19 kinderen en twee leraren overleefden dat niet. De politiechef had de leiding die dag en wachtte te lang met actie ondernemen. Daardoor kon de schutter ruim een uur zijn gang gaan. Ouders en kinderen van de basisschool wilden dat de man wegging. Our babies are dead. Dit meisje wilde dus dat die chef zijn politiebadge inlevert... en dat heeft hij nu gedaan, al zegt hij zelf dat hij niks verkeerds heeft gedaan. In veel studentensteden zijn de introductiedagen in volle gang. Onder meer in Enschede, Tilburg en Nijmegen en ook in Amsterdam. Eerstejaars van de VU hebben een week vol activiteiten. Duizenden nieuwe studenten leren elkaar, de Unie en vooral de stad ook kennen. Ze lopen alleen wel tegen één probleem aan. Het vinden van een geschikte kamer. Ze moeten even, eh, even iets aan die prijzen doen, denk ik. <laughs> I was lucky because I got a room, but I got to prepare for the next year because it's going to be really hard to get another accommodation. Ja, kamergenoot van de, van Amalia worden, ja. Zou leuk zijn. Wou je wel gelijk op de gracht? Dat, ja, ik wou net zeggen, dat is wel gelijk luxe. Ja, want prinses Amalia gaat ook studeren in Amsterdam komend jaar... en heeft al een kamer gevonden in het centrum. Het weer nog even volhouden nog. Vandaag is het namelijk opnieuw zonnig, droog en heet. 29 tot 35 graden. Maar in de loop van de middag dan wordt het een stukje koeler. En morgen zijn er buien en is het ook een stuk minder warm. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor behoorlijk wat vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Het ging namelijk mis bij afrit Durgerdam. Er gebeurde een ongeluk waardoor momenteel twee rijstroken dicht zijn. Hou rekening met 40 minuten vertraging richting het oosten. Vervolgens gaan we ook nog even naar de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Want bij knooppunt IJmuiden zijn wegwerkzaamheden bezig. Hou rekening met 10 minuten aan oponthoud.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 So where did you go? Tell me you love me or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. Cause you weren't already ready for someone, someone to stay right by your side. Oh, I don't wanna let you go. I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling. You're all I lost count of the days, so lost in a haze. Wherever I go, I feel you. You say you needed some time to go back and find you. How could I know? Oh, tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me roll. I know I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side. you, and now I want.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 take up every corner of my mind. What you gonna do? take up every corner of my mind Your love stays with me day and night You take up every corner of my mind What you gonna do now? I can feel it You take up every corner of my mind What you gonna do now?